Maar die plannen werden door de ondernemingsrechtbank in Dendermonde afgewezen... waarna het faillissement werd uitgesproken. Toch zegt de directie nog steeds de hoop te hebben... om de plannen van de doorstart te kunnen realiseren. Bibra begon in 1956 in Epe en groeide uiteindelijk uit tot een keten met in Nederland en België samen bijna 300 filialen. De jonge klimaatbeweging staat op nummer 1 in de duurzame 100 van Dagblad Trouw. Voor het eerst staat er niet een persoon op de eerste plek, maar een hele beweging. Bij de jonge klimaatbeweging zijn meer dan 50 verschillende jongere organisaties aangesloten... die klimaat- en duurzaamheidsbeleid willen beïnvloeden. Het gaat om jongeren van 16 tot en met 32 jaar uit verschillende hoeken van de samenleving. De jury prijst de actiebereidheid van de jongeren... maar ook dat ze constructief en opgewekt te werk gaan. De Russische president Poetin heeft de ministers van Buitenlandse Zaken van Armenië en Azerbeidzjan uitgenodigd voor een overleg later vandaag over het geweld in nagorno karabach Of ze erop ingaan is nog onbekend. De enclave hoort officieel bij Azerbeidzjan, maar wordt vooral bewoond door Armeniërs en wordt zelfstandig bestuurd. Poetin wil een gevechtspauze... zodat dode lichamen en gevangenen uitgewisseld kunnen worden. Het BNN-varenprogramma Over Mijn Lijk heeft de gouden televisiering gewonnen. Hofman kreeg, eh, de presentator Hofman kreeg ook de prijs voor beste presentator. Chantal Jansen die voor beste presentatrice. Zij kreeg de televisierster voor de zesde keer, een record. Ivonier kreeg een ring voor zijn hele oeuvre. Het weer eerst hier en daar een bui, maar in de loop van de nacht steeds meer opklaringen. Minima tussen 5 en 12 graden.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 disregard. find your shining star. 106.9 ZFM ZFM Ooh, da do do do do The very first time that I saw your brown eyes Your lips said hello and I said hi I knew right then you were the one but I was in physical attraction.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 you know Ze noemen het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor heel even. één kroeg en één kerk. Het is niets om over naar huis te schrijven, dat hoeft ook niet als ik Achternamen achterna, niet het pijn, Wil nergens liever zijn.